Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Binnen de Europese Unie is een meerderheid voor het Nederlandse voorstel van minister Veldkamp... om te onderzoeken of Israël nog wel voldoet aan de voorwaarden voor samenwerking met de EU. Vanwege die meerderheid stelt de Europese Commissie nu een onderzoek in. Veldkamp zei eerder al dat volgens hem de Israëlische blokkade van hulpgoederen naar Gaza... indruist tegen het internationaal recht. En hij pleitte ervoor om dat uit te zoeken. De familie van de vermiste Jeffrey en Emma heeft in een emotionele oproep gevraagd om te blijven zoeken naar de kinderen. Hun halfbroer vroeg tijdens een persmoment om de zoektocht niet op te geven. Ook de burgemeester van Delfzijl, waar de kinderen vandaan komen, ondersteunde die oproep. Tot nu toe ontbreekt elk spoor van de kinderen van 10 en 8, die zaterdag zijn ontvoerd door hun vader. De politie heeft een extra foto van Jeffrey en Emma online gezet in de hoop op tips en meer aanknopingspunten. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat grondig onderzoek doen naar de besluitvorming rondom staalslakken. Dat zijn overblijfselen na de productie van staal waar zware metalen in zitten. Vorige week meldde Nieuwsuur dat het ministerie, van Tata, dat het ministerie Tata Steel tot twee keer toe heeft geholpen bij het afzetten van die staalslakken. Dat ging in tegen intern beleid. Staatssecretaris Jansen zei in het vragenuurtje in de Tweede Kamer dat in kaart moet worden gebracht hoe dit kon gebeuren. Een man die verdacht wordt van de fatale schietpartij in een partycentrum in Rotterdam in februari is opgepakt in België. De man van 32 uit Amsterdam was maandenlang op de vlucht. Hij werd gisteren gevonden in de opbergruimte van een bedbank in een huis in het Belgische dorp Balen. Bij de beschieting op het feest in het zalencentrum raakten twee mannen zwaar gewond. Een van hen overleed in het ziekenhuis. De verdachte is een bekende van het slachtoffer. Het weer, het is op de Wadden eh, nog bewolking. Vanavond en vannacht klaart het dan op bij een graad of 9. Morgen ook weer zonnig met een forse wind bij 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd veel vertraging rond Amsterdam. Zoals op de A9 Alkmaar richting Diemen... tussen Batuverdorp en afrit AMC... 10 kilometer file met een half uur vertraging... De A10, de A10 Oost, vanaf afrit Volendam tot Amsterdam over Amstel. Een file van 8 kilometer en dat kost je bijna drie kwartier extra. Er zijn nog altijd drie rijstroken dicht voor een politieonderzoek... en dit gaat zeker tot half acht vanavond duren. Verder de A10 Zuid, tussen Amsterdam de Baasjes en afrit Watergraasmeer. Richting afrit Watergraasmeer is dat. Vertraging over 8 kilometer file van een half uur. Er was een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht.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 Their love just grows and grows. People who are born in May, I've heard tell, should always try to search around until they found someone born in July. strange how a distant star controls our destiny, and wonderful when it's happening to people like you and me. The people who are born in May need the folks born in July, and the folks born in July like me will always feel the need to be at home in their arms forevermore. Thanking every star in the heavens for the people born in May. Een hele goede morgen luisteraars. Welkom eh, bij ZFM Jazz. Eh, vanochtend gepresenteerd door Akko Beuving trouwens ook de samenstelling gedaan. Ja, het is weer zondag. Het is tien uur, dus de hoogste tijd voor lekkere jazzmuziek op ZFM. Fijn dat je luistert. Eh, ja, wat hebben we op de rol staan? Nou, het tweede uur, dan sta ik stil bij wat... Eh, ja, iedereen weet wel dat de bas en de drums altijd... Eh, de ruggengraat van een aantal muzieknummers vormen. Maar dan sta ik wat stil bij lekkere basloopjes. En eh, niet zozeer van de bekende mensen als eh, Miller en eh, noem ze allemaal maar op uit de jazz. Maar toch hele leuke basloopjes. En het eerste uur is gewoon lekker ouderwetse jazz. Bijvoorbeeld Kenny Dorham. Eens even kijken waar ik die heb staan. Komt die. Ik heb de oude doos van eh, Kenny Dorham. Eh, van een cd'tje uh, Live in the Blue Morocco. als je kijkt wie er trouwens meespelen op dit cd'tje is het niet mis. Ik zie staan drummer Dennis Charles. Ik zie staan Charlie Parker. Ik zie staan Paul Chambers. Ik zie staan Chadron Walton. Nou, kortom, een topbezetting. En natuurlijk Kenny op de trompet. Prachtig nummertje. My one and only one. De volgende die ik heb klaarstaan is een eh, zangeres. Een zangeres volgens mij uit eh, Canada. Diane Panton. En die heeft in 2024 een cd uitgebracht. Soft Winds and Roses. En daarvan Sweet Happy Life. Diane, Diane Parton. Diane Parton. Komt-ie. wish for you, sweet happy life. May all the days of the years that you live be laughing days. With all my heart, sweet happy life. And may the night times that follow the days be dancing nights. Stars for your smile, moons for your hair and someone's wonderful love for your loving heart to share My wish for you, sweet happy life May all your sorrows be gone and your heart begin to sing And if a wish can make it be I wish you'd spend every day of your happy life with me muziek, zangeres uit eh, Canada. Ehm, ook een aardige eh, eh, ouderwetse cd geworden. Soft Winds and Roses. Leuk gitaarspel van Ed Swager. Dus ja, laatst zat ik naar een film te kijken. En in die film, Aviator heette die film, was op televisie. En daar zat ook weer een heel bekend melodietje in. Wat iedereen kent en eigenlijk ook wel bij, ja, in de zomer past. Hoewel, het gaat over de avond. Mr. Benny Goodman. Eh, ja, mooi nummertje, Moonglow, heel bekend natuurlijk. Maar past altijd wel op de zondagochtend, op een rustig muziekje om bij wakker te worden. Eh, dan heb ik klaarstaan Bill Henderson, een eh, zanger. die speelt samen met het Oscar Peterson trio. Oscar Peterson piano, Ray Brown op de bas en Ed op de drums. Elk een mooi nummertje. At Long Last Love, Bill Henderson.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 Is it Granada I see or only Asbury Park? Is it a fancy? Not worth thinking of. Ah, simply a shock. Is it the good turtle soup or is it merely the mock? Is it a cocktail? This feeling of joy. Oh, is what I feel the real McCoy? Is it for all time? Is it Granada I see? Eh, het eerste uur eh, toch heel veel uit de 50, 60 eh, jaren zat er op de rol. Dat was lekker hoor. Deze muziek, ja, die hoort er echt bij de zondagochtend natuurlijk. En dat kan je ook wel zeggen van het volgende nummer. even kijken, Stan Getz is natuurlijk heel bekend. En ik heb gekozen voor The Shining Sea. De, de afgelopen dagen waren natuurlijk uitermate zonnig. En ja, de, de zee lag er mooi bij. Komt-ie, Stan Getz. die Stan Getz heeft toch wel fijn geluid, om eh, maar zo te zeggen. Ja, heerlijke muziek toch? Eh, ik, vond ik vind het zelf altijd prettig op zondagochtend... Eh, bijvoorbeeld de, de zaterdagkrant nog even door te nemen. Die is zo dik tegenwoordig met allerlei wetenschapsartikelen... of muziek of boeken, weet ik veel. een lekker gekookt eitje, een, eventueel een croissantje, een kopje koffie. Dat gaat er allemaal in. En dan deze muziek op de achtergrond. Ja, fantastisch toch? naast Stan Getz had ik op de lijst gezet... Helen Merrill eigenlijk ook een dame uit de oude tijden, Helen Muriel. Laat ik meteen horen. Prachtig nummertje. Heel bekend. Night and Day. Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall like the tick tick tock of the stately clock as it stands against the wall like the drip drip drip of the raindrops when the summer shower is through so a voice within me keeps repeating you you you night and day It's no matter, darling, where you are. I think of you night and day. Day and night, why is it so that this longing? Night and Day komt van een cd'tje Parole and Musica. En het, orkest was van Piero Umilani. Eh, nou, die naam zegt mij eigenlijk niks. Een cd uit 1961. Ik zei al, we staan stil bij de, 50, 60e jaren. Het eerste uur. En eh, als je dit allemaal nog een keer wil horen... en je, of je vindt dit meer muziek voor de avond... de uitzendingen van ZFM Jazz worden altijd herhaald op... uit mijn hoofd, ik dacht op dinsdagavond. Dus kijk maar op de site. Ik dacht mee nou, om acht uur of zo. Als er geen raadsvergadering is. Dat staat er ook nog bij. Oké, dat was eh, Helen Mirel. Dan kom ik, oh, misschien heb je naar het Songfestival gekeken... met lichtshows en vuurwerk en alles. En ik heb nu klaargezet Marianne McFarland, een eh, pianist. De eenvoud ten top, zou ik bijna zeggen. En die kan aardig piano spelen. Komt ze. goed spel. Ze heeft ook een keer een uitvoering op de plaats gezet samen met George Shearing. Maar dit was eh, van een cd'tje All My Life. En eh, het nummer heet Strike Up The Band. Bekend nummer, eh, bekend nummer in de jazz trouwens. Uh, een van mijn favoriete nummers is Afro Blue. En ik heb deze keer gekozen voor de uitvoering van Abby Lincoln. Mooi nummer vind ik dat, Afro Blue. Lekker ritme. the land my soul is from. I hear a hand stroke on a drum. Shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. Elegant ball. dancing for joy, delicate whirl, shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. Two young lovers face to face with undulating grace. They gently sway, then slip away to some secluded place shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. Whispering trees echo their sighs, passionate pleas, tender replies, shades of delight, cocoa hue rich as the night afro Lovers in flight, upward they glide, burst at the height, slowly subside. Shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. And my slumbering fantasy assumes reality until it seems it's not a dream. The two are you and me, shades of delight, cocoa hue, rich as the night, afro blue. prachtige opname van Afro Blue. Komt van de LP Abbey is Blue. En ook daarop speelden weer allerlei hele bekende figuren. Max Rhodes op de drums. Eh, de trompetist Kenny Dorham. Pianiste Ken, eh, Winton Kelly en Cedar Walton. Saxofonisten Benny Colson, Stanley Turrentine. Kortom, ook weer hele bekende mensen. Uh, eh, Abby Lincoln. We zijn echt in de, in de, in de 60 jaren. En dan kom ik ook bij een bekende harpiste Dorothy Espy. En eh, ja, die heeft een... Eh, over de zonnebloem. Kleine zonnebloem heet dat nummer. vind ik ook wel weer een nummer wat in deze tijd van het jaar past. Ze bloeien nog niet over op de velden... maar dat duurt niet zo lang meer als de warme dagen doorgaan. die SB Little Sunflower eh, staat op een, eh, LP Afro Harping 1968. Ja, ik vind het ook een zomersnummer. Komt een beetje bossa-achtig klinkt natuurlijk. En eh, dan kom ik terecht bij het volgende op mijn lijstje. En dat is een Italiaanse zangeres. Haar naam is Mina. Officieel Anna Manzini. Uh, 1940 geboren en zingt verschillende stijlen. Met heel veel mensen opgetreden. Louis Armstrong, Frank Sinatra. Eh, maakt nog steeds eh, eh, cd's. Volgens mij zit ver in de ja, 1940, reken maar uit hoe oud is. Dus het brengt nog heel veel uit, maar treedt niet meer op, heb ik begrepen. toch een nummertje van haar. Heel bekend nummer. even kijken waar ik Mina heb staan. Bijzondere dame werd ook uitgenodigd om eh, eh, de jazz tour op te gaan in Amerika. Maar had last van vliegangst en durfde nooit de oversteek te maken. Heeft daar nooit opgetreden. Maar eh, ook jongens als Frank Sinatra en Lou Armstrong waren diep onder de indruk van haar. Even kijken, maar Mina. Nature Boy, heel bekend nummer uit de jazz. Ja, dit eh, werkje kwam van eh, een, eh, cd'tje Mina 25 uit 1983. Nature Boy. En dat kent iedereen natuurlijk in de uitvoering van Nat King Cole. Maar voor Nat King Cole heb ik wat anders klaargezet. ja, de zomermaanden wordt er altijd een geweldig spel gespeeld... op groene velden en gravel, baseball... En ja, het is altijd heerlijk om in het zonnetje daar te genieten van zo'n wedstrijd... die soms heel traag verloopt, maar toch ook hele mooie actiemomenten heeft. Eh, een drieluikje over muziek in baseball. En het begin met Nat King Cole. the eh, first baseball game. En dan verwijst hij naar de Bijbel. En allerlei figuren uit de Bijbel betrekt hij bij het honkbal. Moet toch kunnen op de zondag. Nat King Cole, the baseball game. Hier komt hij. My sermon today, said the Reverend Jones... is baseball and whence it came. If you take the good book and you take a good look, you will find the first baseball game. It says Eve stole first and Adam second. Solomon umpired the game. Rebecca went to the well with the pitcher and Ruth in the field made a name. Goliath was struck out by David, a base hit made on Abel by Cain, and the prodigal son made a great home run. Brother Noah gave checks out for rain. Now old St. Pete was checking errors also had charge of the gate. Salome sacrificed Big John the Baptist, who wound up a head on the plate. Delilah was pitching to Samson when he brought down the house with a clout. And the angels that day made a double play. That's when Adam and Eve were thrown out. Now Jonah wailed and went down swinging. Later he hopped up again. A lion drive by old Nebuchadnezzar made Daniel warm up in the pen. Satan was pitching that apple it looked as though he might fan them all. But then Joshua let go with a mighty blow, and he blasted one right at the wall, shouting, Come along and let's play ball. Ja, Nat Cole, eh, bijbelse figuren, eh, getransporteerd naar het baseballgame. Uh, Nena Simone heeft ook een nummer over baseball gezongen. En dat stond op een cd Single Woman, The Baseball Boogie, Nina Simone. One ball, one strike, one out, one run. That kid the bat and the what he done. Hit the ball in the bat and the bat hit the ball. You should have heard them fans all squall. It's gone, it's gone. This time it's really gone. Say the baseball boogie when Jackie comes running home. One ball, one strike, one out, one run. Jackie at the bat, here's what he done. Say the ball hit the bat, the bat hit the ball. You should have heard them fans. sounds all squall. It's going, it's going, this time it's really gone. I say the baseball boogie when Jackie comes riding home. Kort maar krachtig. En Jackie was natuurlijk Jackie Robinson. Uh, ik vond er nog één en die is van een... Uh, even kijken hoe deze ook alweer heet. Deze mevrouw moet ik even zoeken. Mabel Scott is een eh, rhythm and blues zangeres. Heeft ook een baseballboekje op de plaats gezet. Duurt wat langer, maar toch iets anders dan Nina. If I pitch, can you catch? Will you hold the ball? When you step to the plate, will you swing and fall? If you play, you gotta know how it's done can you catch? you know the game. Ja, tot zover een drieluikje over de muziek, eh, jazz en baseball. Een, een leuk sport, eh, een echte zomersport. Eh, S middags smiddagswedstrijden. In Amerika heel veel. En in Nederland ja, vaak op de woensdag of de donderdagavond ook nog. En natuurlijk in het weekend, zaterdag en zondag. Altijd de moeite waard. En zeker als het mooi weer is, dan zit je heerlijk op de tribune. Baseball. terug naar de jazz van... even kijken wat ik heb klaar. Paul Desmond. Paul Desmond, heel bekend in de jazz natuurlijk. Mooi nummertje. Ook weer die zondagse eh, klanken. En eh, eh, From the Hot Afternoon heet dit. Ook echt weer een beetje zomerse MUZIek ja, dat is natuurlijk Paul Desmond op de eh, klarinet. Mooie muziek. Ja, dit zijn toch echt de klanken die bij de zomer horen. Ik weet niet hoe dat komt. Ik had het er gewoon zien. Dat kwam natuurlijk door het mooie weer. En als ik nu naar buiten kijk, dan zie ik toch dat het wat eh, opklaart. Ik zie een blauwe lucht. Ik zie nog wel wolken. En ik zou zeggen, ja, ga er toch op uit vandaag. Want geniet zolang het droog is. En het is nog steeds droog. En het misschien een klein beetje een bui. Maar volgens mij meer in het oosten van het land. Dus... Eh, een blauwe lucht, opkomst in Zandvoort. Eh, ja, we gaan eh, naar het tweede uur. En eh, ik hoop dat je er dan bij blijft. Ik heb dan wat lekkere jazzloopjes van de bas. Ik heb muziek staan van Maxine Sullivan. Ik heb muziek van Milt Jackson. De Bombay Jazz Palace. Thin Lizzy. Ja, van alles. De Jazz Bois. Kortom, hele leuke muziek voor het tweede uur. Het, we gaan eruit met de muziek van de Muppets.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 Oh, well, it don't mean a thing when the leader's singing or when he goes, I, I, I aye, aye, aye. Hey, Mr. Bassman, I'm asking just one thing. Will you please teach me? Yeah, the way you sing, cause Mr. Bassman, I wanna be a bassman Like this. Now you. With me. Well, it don't mean a thing when the leader's singing. think I'm really with it. Hey, Mr. Boom Boom Boom Boom, with a did it did it did it.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 Yeah. Ja, dat is tot zover. Het, ik hoop dat je twee uur er ook bij blijft. Want we hebben nog heel veel mooie muziek klaarstaan. Dus ik zou zeggen, blijf genieten. Ga even een bakje koffie halen. Ik praat nu dwars door de Muppets heen, maar dat geeft op zich niet zo heel erg.